Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Braziliaanse oud-president Lula heeft een ultimatum laten verlopen om zich te melden bij de politie. Dat betekent dat er een arrestatiebevel tegen hem wordt uitgevaardigd. Lula moet de gevangenis in omdat hij schuldig is bevonden aan corruptie. Aanhangers proberen met een menselijk schild te voorkomen dat hij wordt gearresteerd. Lula wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in het najaar. Volgens opiniepeilingen kan hij die winnen. Facebook neemt nieuwe stappen om politieke manipulatie tegen te gaan. Wie politieke boodschappen wil verspreiden op Facebook of Instagram moet zijn account laten verifiëren. Iedereen kan dan de identiteit en de locatie van de afzender zien. Eerder scherpte Facebook zijn beleid voor politieke advertenties al aan en nu dus ook voor andere politieke boodschappen. Het dodental van het geweld vandaag aan de grens van de Gazastrook is opgelopen tot zeven. De slachtoffers zijn Palestijnen die zich, ondanks waarschuwingen van Israël, in het grensgebied wagen. Ze protesteren tegen de Israëlische blokkade van de Gazastrook. Israël zet scherpschutters in, Palestijnen steken autobanden in brand om een rookgordijn op te trekken. Na een grote zoekactie heeft de politie een tweede lichaam gevonden in de Waal bij Brakel. Waarschijnlijk gaat het om een inzittende van een auto die te water was geraakt. Gisteravond werd de auto al op de wal getakeld met een dode man erin. Waardoor de auto in de Waal is beland is nog onduidelijk. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatieduel tegen Noord-Ierland met overmacht gewonnen. In Eindhoven werd het 7-0 voor Oranje. Daardoor blijft Nederland koploper in groep 3. Bij de mannen is één wedstrijd gespeeld in de Eredivisie. Excelsior won thuis met 2-1 van Willem II. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal rond 6 graden.